Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ammoniumnitraat heeft de explosie in de Libanese hoofdstad Beirut veroorzaakt, melden Libanese media. Het explosieve materiaal, dat wordt gebruikt in kunstmest en als grondstof voor springstof in de mijnbouw, was jaren geleden in beslag genomen en in de haven opgeslagen. Er zijn nu zeker 70 doden gemeld en meer dan 3000 gewonden. Onder de gewonden zijn vijf Nederlanders die betrokken zijn bij de Nederlandse ambassade in Beirut. Het gaat om twee medewerkers en drie partners, zal dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. Het Amsterdamse studentenkorps stopt met de ontgroening van nieuwe leden... nadat vier van hen positief zijn getest op het coronavirus. Ook in Rotterdam nemen de zorgen toe om de nieuwe besmettingen bij twintigers. Het RIVM constateert een verdubbeling van het aantal positief geteste personen, met name bij jongvolwassenen. Volgens de GGD vormen de introductieweken een besmettingsrisico. Na Rotterdam heeft ook de gemeente Amsterdam de noodverordening gepubliceerd... voor de mondkapjesplicht op drukke plekken die woensdag ingaat. De gemeentes hebben de noodverordening gepubliceerd... die mondkapjes op drukke plekken in de stad vanaf woensdag verplicht. Dat betekent dat bezoekers bepaalde straten en winkelstraten in het centrum... en overdekte winkelcentra moeten verlaten wanneer ze geen mondkapje dragen. Ook kan er een boete volgen. Tennisser Rafael Nadal doet definitief niet mee aan de US Open... in verband met de verspreiding van het coronavirus. Het Grand Slam toernooi begint op 31 augustus in New York. Ashley Barty, de nummer 1 van de vrouwen, trok zich uit angst voor corona eerder al terug... En Roger Federer is er niet bij vanwege een knieblessure. Alle andere toppers staan nog wel op de deelnemerslijst die gisteren is gepubliceerd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het blijft overal droog. Het koelt af tot 12 graden.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 Cause I feel for you and I show for it. S T H Y If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Station. you ready? Come on and tell me. I'm gonna be right there with you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong until the music helped me get along.